4 uur. Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. De hotel in Italië zijn naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagavond werd het hotel in Farindola door een lawine verwoest. In het hotel waren op dat moment zo'n 30 mensen. Gisteren werden vier doden geborgen. Vanochtend werd duidelijk dat zes mensen het hebben overleefd... en ergens in de resten van het hotel waren. Volgens de brandweer zijn er nog meer overlevenden in het hotel. De tijd dringt om meer vermisten te vinden. De temperatuur in het gebied stijgt en daardoor is er kans op nieuwe lawines. De politie heeft na een achtervolging op de A2 zes overvallers aangehouden. In Amsterdam hadden ze een vertegenwoordiger bij een juwelier overvallen. Vanwege de politieactie was de A2 van Utrecht richting Den Bosch vanmiddag even afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij. De schrijver en dichter Robert Anker is na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij laten weten. Het bekendste boek van Anker is een soort Engeland... waarmee hij in 2002 de Libris Literatuurprijs won. Ook Haier en Daan is een bekende titel uit zijn oeuvre. Robert Anker was 70 jaar. Duitsland wil het EK voetbal van 2024 organiseren. Dat heeft de Duitse bond bekendgemaakt op zijn website... Het toernooi werd één keer eerder daar gehouden in 1988. Oranje werd toen Europees kampioen. De Duitsers dienen begin maart een bid in bij de UEFA. In 1974 en 2006 was Duitsland gastheer van het WK. Het organisatiecomité kwam vorig jaar in opspraak vanwege dubieuze betalingen bij het binnenhalen van het toernooi in 2006. Het weer droog met vooral in het zuiden nog zon. Vannacht lichte tot matige vorst. Vooral in het noorden wolkenvelden. In het zuiden opnieuw veel zon bij maximaal van een graad of 3 boven 0. Zondag is het overal zonnig en weinig verandering in temperatuur. En dit was het NOS Journaal. Are you ready to boogie? ready to dance. Are you ready to get on down to the funky disco sound? We stay, we stay. We stay get the We stay, we stay. Maximize booty factor. Intensify funkiness. Prepare to be discotized. What we're gonna do right here is go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat.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 FM Zandvoort. I've heard a other ladies but they ain't got nothing on me. I'm less five a hundred pounds of fun. I like sophisticated funk. I live on you can best believe what I'm about. have been with showy little and some they call me vanilla but you know that don't mean myself.